Zaterdagavond van 9 tot 11. Koer de Keizer met Keizerrijk. The Asteroids Galaxy Tour. Aan het begin van eindelijk een nieuwe, nieuwe keizerrijk. Hey, wat leuk dat je toch besloten hebt om te gaan luisteren. Ondanks dat ik 600 eh, jaar eh, onder een steen heb gelegen. Hey, wat leuk. Goed, ehm, wat ga ik doen? Ik heb weer een hele kutte cumu straks de tweede uur. En ik heb ehm, mijn goede vriend Giel van over weer een heel eh, smerig idee gegeven. Dat komt allemaal, snar komt allemaal strakjes. Rustig praten. Komt allemaal strakjes. Eerst geile platen. Es tut mir leid, doch ich muss leider gestehen, es gibt Dinge auf der Welt, die sind leider geil. Autos machen Dreck, Umwelt geht kaputt, doch ne fette neue Karre ist leider geil. Ich knabber an dem Buntstift, Mama sagt, lass das, doch es entspannt mich. Leider geil. Diagnose Psychose, mir doch egal, denn ein Gibbet vor dem Aufstehen. Leider geil. Weg mit dem Atom, hörst du sie schreien und ich lade mein Smartphone. Leider geil. Hab endlich einen Job, muss morgen früh raus, versack in der Kneipe. Leider geil. Die Zähne sind braun, es tut noch nicht weh, ich geh nicht zum Zahnarzt. Leider geil. Ich dekoriere besoffene Freunde, ist zwar gemein, aber leider geil. Schlecht für den Nachwuchs, schlecht für die Nordsee, schlecht für den Kopf, doch leider geil. Schlecht für dein Karma, schlecht für die Zukunft, schlecht für den Job, doch leider geil. Tu doch nicht so, du magst es doch auch. Ich bin ein Teil von dir. Guck dich doch um, sieh sie dir an. Sie sind genauso wie wir. Tu doch nicht so, du magst es doch auch. Ich bin ein Teil von dir. Guck dich doch um, sieh sie dir an, sieh sie dir an, sieh sie dir an. Weg mit den Büchern, weg mit dem Regal, mein neuer Flatscreen. Leider geil. Die Bank schickt ne Rechnung, ich mach sie nicht auf, ich schmeiß sie in Müll. Leider geil. Ich stehe morgens auf, der Kaffee schmeckt herrlich, ich leg mich wieder hin. Leider geil. Ich kann gar nicht sehen, alles dunkel, doch Sonnenbrille im Club ist. Leider geil. Die Platte von Deichkind war nicht so mein Ding, doch ihre Shows sind. Leider geil. Oh Gott, wer ist diese Schrolle, neben mir im Bett? Ich war wohl gestern Abend. Leider geil. LED unterm Bett, LED unterm Schrank, LED LED und am Sofa. Leider geil. Ein Drache und ein Krieger kämpfen auf dem Berg. Airbrush-Gemälde. Leider geil. Schlecht für die Quote, schlecht für die Quinte, schlecht für mein Quad. Doch leider geil. Schlecht für die Pläne, schlecht für die Plauze, schlecht für den Plot. Doch leider geil. Tu doch nicht so, du magst es doch auch. Ich bin ein Teil von dir. Guck dich doch um, sieh sie dir an. Sie sind genauso wie wir. Tu doch nicht so, du magst es doch auch. Ich bin ein Teil von dir dich doch um, sieh sie dir an, sieh sie dir an, sieh sie dir an. Ich schaue gerne viel, ich schaue gerne lang, kennen Sie Barbara Salisch? Leider geil. Ich kann es mir nicht leisten, alles auf Raten, die Karte blüht. Leider geil. Ich winke den Veganer, mit dem Mund voller Hackfleisch, mmh. Leider geil. Oh, meine Katze, die ist leider tot, aber drei Tage feiern war. Leider geil. Hör auf zu denken, schalt dein Gehirn aus, follow your instincts. Leider geil. Ich hab Bock auf den Burger, Bock auf die Busen, Bock auf das Bier. Leider geil. Kleine Kinderhände nähen schöne Schuhe, meine neuen Sneakers sind. Leider geil. In diesem Lied hat sich gar nichts gereimt, hat niemand gemerkt. Leider geil. Tu doch nicht so, du magst es doch auch. Ich bin ein Teil von dir. Guck dich doch um, sieh sie dir an. Sie sind genauso wie wir. Tu doch nicht so, du magst es doch auch. Ich bin Teil von dir. Guck dich doch um, sieh sie dir an, sieh sie dir an, sieh sie dir an. Leider geil. Schlecht für den Whirlpool, schlecht für die Wahrheit, schlecht für den Wok. Schlecht für die Griechen, schlecht für die GEMA, schlecht für dein Gott. Keizerrijk. Moerdijk FM. Spectre en Chevy Thunder. En daarvoor Dijkkind en Leider Geil. En eh, die heb ik gewoon ergens werd geplukt uit, eh, uit ehm, de Duitse hitlijst. Ja, dat zou je niet zeggen dat het een Duitse nummer is. Goed, ik ga niet, eh, niet alleen maar gitaren draaien, jongens. Niet bang, niet bang zijn. Veel gitaren. Dat zal, dat mensen die wel van gitaren houden, moeten ook niet in wegzeppen. Ik probeer jullie allemaal te houden, hè? alle vier. Gooi Goed, dit is Jamiroquai. I got my shades on, I don't know where they are. You couldn't find me even if you had a radar. And I spit rapidly, AKA I make the music with the soul of the blind man. They be amazed how I get them ladies and climb in. And they try to do it, but they're blind to the fact that they're just stuck in a trap but staying right where they at. But I'm rich, y'all. Miss A calls. Talking to my dime and my Miss A calls. And I spit tough, bet you I'm a last great ball. I'm going 8 y'all. I'm the new Ray Charles. I don't need no walking stick cost a grip. I get out the mouthwash if you talk. And I can hear the evil, but I won't see it. And if that blood go out, you better reheat it. I got my black shades on, smoking till it's gone. Head to the sky, feeling so on. Break jaws, I'm, I'm break jaws. Break jaws, I'm, I'm break jaws. Black shades on, dancing to my song. Looking so fly, I'm feeling so gone. I'm break jaws, I'm, I'm break jaws. I'm break jaws, I'm, I'm break jaws preheated oven. They hear me spit, they think they know me like they cousin. But it's okay, we at the door, that means we buzzing. That ass McDonald's and baby, I think I'm loving it. But you know, that size doesn't fit. MC Hammer with like what would I quit? Let's I hire 40 people and get like 40 cars and I wouldn't even drive cause I would be Ray Charles. See us and say what up like how the f- is he talking? They don't even trip like how f- is he walking? I'm blind man, yeah, like them three blind mice and them haters I'ma throw it on them. Tell them five I don't need no walking stick. Cost the grip. I get out the mouthwash if you talk and I can hear the evil, but I won't see it. And if that blood go out, you better reheat it. I got my black shades on, smoking till it's gone. Head to the sky, feeling so hard. Break Charles, I'm, I'm Break Charles. Break Charles, I'm, I'm Break Black shades on, dancing to my song. Looking so fly, I'm feeling so gone. I'm Ray Charles, I'm, I'm Ray Charles. I'm Ray Charles, I'm, I'm Boy, open your eyes. to the sky, feeling so hard. Break jaws, I'm, I'm Ray Charles. Ray Charles. I'm, I'm break jaws. Black J's on, dancing to my song. Looking so fly, I'm feeling so gone. I'm Ray Charles. I'm, I'm break jaws. I'm Ray Charles. I'm, I'm break jaws. Black J's on, smoking to the song. Hands to the sky, feeling so hard. Ray Charles. I'm, I'm Ray. jaws. Break jaws. dancing to my song. Looking so right, I'm feeling so calm. I'm Ray Charles, I'm, I'm Ray Charles, I'm Ray Charles, I'm, I'm Ray Charles. You're too blind to see it. Charles. Chitty Bang die zegt dat hij Ray Charles is. Nou, ik ken meer mensen die uh, net doen uh, alsof ze iemand anders zijn. Dat, is, uh, dat ben ik zelf. Giel van Bokhoven, dat, dat ben ik eigenlijk ook. En die komt zo. Maar eerst nog even een fijn blokje muziek. Hi, dit zijn de Maccabees en Pelikan. En straks nog de TinkTinks. En dan Giel van Bokhoven. Sasumwe, sasumwe, sasumwe, to old the current. And we knew it, and we knew it, and we knew we only had a little while. In the middle, in the middle, in the middle, just keep ticking over. Before you know it, before you know it, before you know it, parent, parent. for sure. We're all getting older. had een plan en eh, dat gaat nu niet door. Dus ik ga even iemand anders bellen. Eh, dat is een eh, artikel wat ik gevonden heb in de krant. Die ga ik nu gewoon bellen ook. Als ik ondertussen even een leuk muziekje opzetten. Een beetje... Op het... Zo dan. Momentje. spreek ik met um, de mensen die. Eh, ik, heb, ik heb u um, een, een krantenknipsel van u. Kan dat kloppen? Ja, dat klopt. Ja, u verkoopt erectiemiddelen? Ja, dat klopt. Kunt, kunt u mij een beetje vertellen wat voor, wat voor iets het is? Ik heb de Viagra, de Camagra en de Cialis. En, en, en, hoe werkt dat? Want Viagra ken ik, maar die andere niet. Uh, Camagra is ongeveer hetzelfde, alleen is iets goedkoper. Ja. En uh, Cialis, dat is een, eh, dat werkt drie dagen. Drie dagen? Ja. Dan, dan heb ik drie dagen een erectie? Nee, dat sowieso niet. Oh. Eh, eh, die kamasta en de viagra die blijven 24 uur in het lichaam. Ja. En de vialis blijven, blijft drie, drie dagen in het lichaam. Mm Alleen, de, maar sowieso krijg je geen cijfer met niks niet als je niet opgewonden bent. Oké. En, en, en, en dat moet ik dan... Dat je dan drie dagen constant met de cijfer loopt, dat niet. Niet. Nee, want dan kan ik mijn broek niet meer aan. Ja, precies. Um, en ehm, en hoe, dat moet ik dan in mijn piemel stoppen? Nee, er zijn tabletten. Zijn tabletten in mijn piemel? Hè? Je weet toch dat je weet wat gejaagd uit? Ja, dat zijn dingetjes, maar ik weet niet wat je ermee moet. Je weet toch wat je met tabletten moet doen? Nee. Ben je serieus of ben je grap aan het maken? Nee, ik ben geen grap aan het maken. Er zijn geen dingen om grap over te maken. Oké, okay, het zijn tabletten. Ja. En die, die, eh, die doe ik in, in mijn drinken dan? Nee, die moet je slikken. Slikken. Oké, okay, oké. en dan, dan krijg ik gelijk een stijve? Nee, na een uur. Na een uur. Oké, dus dan moet ik wel goed plannen dan? Ja. En, en, en die ene die dan drie weken is, die moet ik dan Oh, dan kan ik de hele drie weken lang. Dan hoef ik niet te plannen. Ja, dat klopt. Ja, en, en hoe duur is dat? 20 100 euro. 100 euro? 20 200 euro. Oké. En ehm, krijg ik daar een bijsluiter bij? Ja. Ja. En hoe komt u eraan als ik vragen mag? Inkoper. Ja, ja. U, eh, u, heeft ook een, een bedrijf? Ja, dat klopt. Ja, ja. Oké. Heeft u ook een website? Nee, nog niet. Nog niet. Oké. Ehm, en eh, hoe heette die, zei u? Die, die, alle, die jongens? Sorry? Hoe, eh, hoe, heette die tabletten? Kamagra, Viagra en Ja, ja. En als ik ze nou alle drie tegelijkertijd inneem? Dat moet je proberen, dat weet ik niet. Oh. En heeft u zelf ervaring mee? Nee. Maar u verkoopt ze wel? Ja. Oké. En, eh, en, en, en, als een vrouw die je neemt, wat gebeurt er dan? weet ik niet. Oh. Wat, weet, wat, kunt u me niet meer vertellen? Ik, eh, dat, is het, dat is het, dat is Sorry? U, kunt me niet meer over te vertellen blijkbaar, want ik, ik, al stel die vragen, maar... Want ik, ik geloof niet dat u echt serieus mee bezig bent. Nou ja, ik ben gewoon benieuwd. Ik, ik, ga niet zomaar wat kopen als ik iets in de krant lees. Dat moet je dan even googelen. Googelen. Als je, als je wilt bestellen, dan moet je mij terugbellen. Oké. Ja? Dat is goed. Joe. Ja, dat is ook niet zo grappig natuurlijk. Ik heb wel een nieuwe jingle. Dat is dan weer leuk. Dat dan weer wel. Ja, eh, nee, mijn afhankelijk plan was leuker, maar eh, die nam niet op. Goed, dit is de nieuwe Giel van Bok over jingle. Hey! Wie stikt eruit zijn bek? Giel. Wie heeft de gele vlek? Giel. Wie kweekt de bruine drek? Giel. Heeft een seks vaak trek? Giel van Bokhoven, Giel van Bokhoven, Giel van Bokhoven, Giel die is best gek. een game momentje. Jullie weten eh, dat ik altijd een semi-erectie krijg van eh, John Mayer. Uh, Shadow Days, uh, semi-erectie, dat brengt me weer bij Giel van Bok over. Ik vond hem niet zo grappig. Ehm, jullie mogen eerlijk zeggen tegen mij, zal ik het nog een keer proberen straks na tienen? Ehm, moet je even naar mijn naar me twitteren, het Keizerrijk. Of um, je zoekt me even op op Facebook, dat is facebook.com slash keizerrijkmfm. Van Moedijk en anders, nou ja, dan moet je me maar sms'en, want waarschijnlijk ken je me gewoon persoonlijk. Als je luistert, want hey, jullie zijn maar met z'n vier. Goed, uh, speciaal voor een van de mensen die je kent die luistert. Sammy, deze is voor jou, jongen. Mumford Sons, Little Lion Man. my man, You'll never be what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rake yourself. Take all the courage you have left. And waste it on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my? Tremble for yourself, my man. You know that you have seen this all before tremble, little lion man. You'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face. Your boldness stands alone among the wreck. Now learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck. But it was not your fault, but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time deny, my dear. Dit is Koert de Keizer met Keizerrijk. Dansen naar Jou en voor dus Mumford Sons. En A Little Lion Man. hey, eh, ik heb allemaal nieuwe muziek voor je liggen ook nog, hè? Dus uh, die ga ik straks nog mooi draaien. Ik heb eh, straks in het volgende uur ook nog nieuwe cooks. En dat heb ik nog meer allemaal voor spannende shit. En nieuwe lullen en zo. Nou goed. Ehm, hey, ik vroeg net of je nog zin had in nog Giel van Bokhoven. Even een kleine greep op Twitter. sinds wanneer interesseert je wat je fans ervan vinden? En ik wil die jingle nog een keer horen. Nou ja, dat kan. Dus dat, dat gaat sowieso een keer gebeuren. Die jingle eh, draai ik nog wel een keer. Eh, kudos voor Bouke die hem voor me gemaakt heeft. En ik heb hem zelf ingezongen, want het was natuurlijk een beetje low budget. Eh, goed, uh, dat zei dus nieuwe muziek, nieuwe Arctic Monkeys en dat is fijn. Are You Mine? I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling diamond. Could a shaped heartaches. I come to find you for in some velvet morning. Years too late. She's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space. In my mind, when she's not right there beside me, I go crazy. Cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory and I can't help myself. Are you mine? Well, are you mine? In my mind when she's not right there beside me. Keizerrijk met Koert de Keizer. afraid Whitest Boy Alive in 1517. En voor dus nieuwe Arctic Monkeys, ik vind hem lekker. Ehm, nou ja, dus ik zal me vaker draaien in ik, daar zit er dik in. Aangezien ik hier gewoon eh, het alleen recht heb op de muziekkeuze, had het idee. hey, en uh, sprekend over muziekkeuze, even gewoon het jeugdsentiment tot 10 uur. Super gay, ik weet het. Story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and every Everything he sees is just blue, like him inside and outside.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 Echt, echt heel erg kut. En ik, eh, of nou ja, Giel gaat zo nog even een pogingje doen, want echt, wat ik gepland had was eigenlijk wel heel grappig. Eh, en nou ja, muziek dus. Django Django en Default. sisters in the end it's like a default You thought you'd made the great All you made will start to fade We threw it in the fire It's better that it not be made You just run together Didn't seem to have the heart Wheels are coming off now Knew that it would fall apart Take one for the team You're a cog in the machine it's machine, it's like a default. You missed the starting gun for everything you've ever done. You took part in the race, but disappeared without a trace. You thought you'd set the bar, I never tried to work it out. We just lit the fire, and now you wanna put it out. Forget about the cause, press rewind and stop and pause. It's like a default. Thank you. much of a thrill, hey. but hey man, now I'm really living. Hey. Hey. Do you know what it's like to care too much about someone that you're never gonna get to touch? Hey man. ever sat down in the fresh cut grass hey. and thought about the moment and when it will pass? Hey, hey man, now you're really living, now you're really giving everything, and you're really getting all you gave. Now you're really living what this life is all about. Now, now what would you say if I told you that? Hey. Everyone thinks you're a crazy old cat. Hey, hey man. lights out till you got no more. Hey, hey man, now you're really living. Have you ever made love to a beautiful girl? Hey. Made you feel like it's not such a bad world. zijn bek? Giel. Wie heeft de gele vlek? Giel. Wie kweekt de bruine drek? Giel. Heeft een seks vaak trek? Giel van Bokhoven, Giel van Bokhoven, Giel van Bokhoven, Giel die is best gek. kom op, kom op, kom op, kom op. Fuck die shit. Ja, dan, eh, dan maar niet. Uh, eh, probeer ik de volgende keer nog een keer. Dit is Azealia Banks featuring Lazy J. En de 212. in the DM that young sister beacon. The bitch who wants to compete and I can freak fit that pump with the peep you know what you bitch become when her weeping. I just wanna sip that punch with your peeps sit in that lunch if you're treating. Kick it with your bitch who come from Parisian. She know where to get mine from in the season. Now she wanna lick my plum in the evening and flip that tongue tongue to deepen. bitch, nigga, what are you made up of? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight, I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga, bet you do want to Fuck. Fuck them like you do want to Come, you gated, get discovered, I'm a two one deuce. Cock a licking in the water by the blue you Caught the warm goose, and you do rag too, son. Nigga, you're a Kool Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run. You could get shot, homie, if you want to. Put your guns up. Tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga. You know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too. I'm the one to day. I'm the new Shifu, young Rapunzel. Who are you, bitch? New lunch? I'ma ruin you, cunt. I'ma ruin you, cunt. gun to. When your goon sprayed up, bet this bitch won't get a match. you, won't do much. See, even if you do want to bust, you bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo, won't you? Cock the gun too. Where you do eat coon, hun? I'm fucking with your cutie Q. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run, dude? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating. I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face, but you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun.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 DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince, oftewel Will Smith. hey, ik ga nu een bruggetje maken, let op. Eh, kijk, Summertime, dat, eh, dat gevoel had ik de hele week al. Want ik heb eh, echt in parken gelegen, op terrasjes gezeten en in de zon gezeten. Dus ik had dus geen tijd om naar televisie te kijken. Televisie zoals bijvoorbeeld de digitale tv-zender HBO. En hoezo is dat een bruggetje koert? Nou, dit is dat nummer uit die reclame, weet je wel. is Morning Parade and Under the Stars. You know you look so tired. You're gonna stay up late tonight under the stars. I'll put you in pride of place. I'm gonna set my sights. I'm gonna set your soul alight under the stars. Under the stars. So let the street disappear. Boom. Quit acting like you don't wanna be here. Fuck around and get jumped like leave your Glock in the glove, make you really wanna leave me alone. Get the fuck on, gone. Okay, okay, okay, back to the happy zone. Rap ain't nothing but all the talking dish. My good look pretty up there, Ryan did. My plaid past, my solid future. Ass nine ass and a gorgeous coochie. I'm an outcast, but you're into me. Summer got mad cause winter blooming. That juice the fruit, that's blue, blue. Generation X on bloop to bloop. Get duke, gotta get duke, duke. Everybody hit the flow, we through the roof. Ha! Like a chimney, I commend me. How come it be? Some lame man, nigga talking about, oh, he don't rapping though. Well, y'all rap a lot, and I'm like, rapping though. You ain't Scarface, you ain't Willie D, you ain't Bushwick, you ain't killing me. Better play with your mom, Michigan mama. Bet you still stay with your mom, Michigan mama. Keep sleeping on my, I'ma rock my pajamas. In the daytime, I swear I promise. Dad, so can take some tail, take my face off. How come blacks don't play baseball? Y'all right, no, y'all can taste all this fly ish. I stay finna take off. Do your damn thing, do your thing a thing. Do your damn thing, do your thing a thing. Do your damn thing, do your thing a thing. You ain't fresh squeezed juice, you can that tang. Do your damn thing, do your thing a thing. Do your damn thing, do your thing a thing thing, a thing wager. Really slick, rig, no, you ain't a thing. Uh, bet it up, header lava language, and a vocal volcanic. Yeah. If it ain't fixed, don't broke it, don't panic. Yeah. If it ain't this, it ain't shit, it's shamming. Yeah. If it ain't this, it ain't dope, it don't flush. And if it ain't hip, it don't hop, it ain't hush. Man, they sound like, man, they stole yo, man, they look like, no, but ain't us. I do your damn thing, do your thing, a thing. Do your damn thing, do your thing, a thing. Do your damn thing, do your thing, a thing. Get your really slick, quick, no, you ain't a thing. Do your damn thing, do your thing, a thing. Do your damn thing, do your thing, a thing. Do your damn thing, do your thing, a thing. You fresh squeeze juice, you can do that thing. Every time we try, we get nowhere. The Gorillas and Do your Thing. En eh, daarvoor dus Morning Parade en Under the Stars. En uh, nou, hij komt eraan, aan de QMU. Um, ehm, maar eerst even voor iets waar ik al heel lang eh, mee heb staan dreigen. De nieuwe Cooks. Is It Me? Is it me? Is it you? Is it the times that we're living through? Was it hard when I had to leave? That day you seemed to change. We all need someone to guide us, someone to introduce the show. I need someone just like you, someone to let me know I could lose it. girls like me. Blood Arm and Suspicious Character. I like all the girls and all girls like me. Korts Kumu. Hou je gewoon ook een eigen jingle. Eh, goed, <laughs> koorts Kumu dus. Eh, nou ja, je kent het item. Ik eh, zoek op YouTube de meest ongetalenteerde lullen ter wereld die denken dat ze muziek kunnen maken. En vervolgens maak ik ze belachelijk. In uh, Keizerrijk werkt het gewoon. heet het dan koorts Kumu, oftewel Koerts kutmuziek. En eh, deze keer heb ik weer, eh, nou, toch weer een van de kutste dingen die ik ooit gehoord heb. Het is echt bijzonder dat het echt eeuwig door lijkt te gaan. Ehm, dit nummer heet Ik ben een boer, ik zoek een vrouw. Van Boer Twan. En ik heb Boer Twan even gegoogeld, zoals dat eh, hoort. Want hey, ik doe wel mijn research. En wat blijkt, Boer Twan is geen boer. Boer Twan is, oftewel Twan van der Weijer, geboren 7866 in Boksel. Is altijd stratenmaker geweest. Maar we eh, leerden een vriendin kennen en die woonde in een boerendorp. En ze keek altijd naar Boerse Vrouwen. En toen eh, kwam het idee om hier een lied op te maken. En eh, zo is het begonnen. Ik lees niet voor, dat merk je. Ehm, goed. En hij is nu ook nog uh, taxichauffeur s'avonds. Kun je nagaan. Wat een glansrijke carrière deze man heeft. Ehm, nou, het is ook niet zo gek, want hij kan niet zingen. Dat is eigenlijk het hele idee. Het is echt zo vals als het tyfus. Um, ehm, en daar kan hij ook niks aan doen, maar dan moet hij gewoon zijn bek houden en geen videoclip opnemen. Goed, dus uh, nou, dit is uh, van deze week. Het is Boertwan en ik zoek een vrouw. Matthijs. Koertskuur. Laat zijn is nog lekker. Ja, ik nog zingen. Nou, lachen. Halletje idee. hallo. Schiet op, Boetwan. Ik ben de moer en ik zoek een vrouw. Wanneer ben ik van jou? Eh. Wanneer ben ik van jou? Ik ben de moer en ik zoek een vrouw. Wanneer ben ik van jou? Goed. En op de televisie van moer die zoekt een vrouw. Ja, dat is wat ik wou. Ja, vast. Ik ben reeds jaren alleen. Ga toch vervelen. Ja, masturberen is ook heel moeilijk. staat dan toe. Ik zag het al bij velen. Ja. S'avonds voor de buis. Een koer die zoekt een vrouw. En ik heb me toen heel <laughs> snel. Koortje. Maar heel druk opgegeven. Geven. Oh. Ik ben de boer en ik zoek de vrouw. Wanneer ben ik van jou, wanneer ben ik van jou? Ik ben de boer en ik zoek de vrouw, wanneer ben ik van jou? Koets, Q. En op de televisie van boer die zoekt de vrouw, ja dat is wat ik wou. Ja, ongetwijfeld. En door. En loop ik door de stallen? Oh, ja. Dan gaat mijn hartje snel slaan. Van koeien? Ja, die Ik ga er tegenaan. Koeienneuken dus op. Zingen. Ik ben nu niet meer alleen. En heb vrouw gevonden. Het leven is nu een feest. Ongetwijfeld. Ja, het is nu echt begonnen. Ja. Die avond voor de buis. Voor de buis. Een boer die zoekt een vrouw. En ik een vrouw. en door. 1, 2, 3, 4. Ik ben de boer en ik zoek de vrouw. Wanneer ben ik van jou? Wanneer ben ik van jou? Ik ben de boer en ik zoek de oh. vrouw. Wanneer ben ik van jou? En op de televisie... Ik wil me nu echt gaan verhangen, echt. Serieus. Ja, dat is wat ik wou. En op de televisie van boer die zoekt een vrouw. Ja, Oké, okay, het is mooi geweest. Hou je bek fucking Nou, zij is toch vrouw, dus ze mag ze gerust. <laughs> ja, lach maar. Ik zou zeggen, nee, laat me zitten, joh. nog een rondje shooters. Nee, laat me zitten joh, ramen in mijn huis, reclame op de buis, de vara bij je thuis. Nee, laat me zitten joh, laat me zitten joh, het hoeft niet zo nodig. Laat me zitten joh, nee. Laat me zitten joh, het hoeft niet zo nodig. Laat me zitten joh, nee. Resten in de afvoer, random plat de jour. Stront op het parcours. Nee, laat maar zitten joh. Mensen met een mening, hele gekke kleding. met bekleding. Nee, laat maar zitten joh. Extra dikke zoete saus, kouwen op dat zoete hout. Hondje blaf, push je mouw. Nee, laat maar zitten joh. Half lauwe blikken, ingewikkelde strikken. Gezellig een vorkje prikken. Nee, laat maar zitten joh. Laat me zitten, ja, het hoeft niet zo nodig. Laat me zitten, ja, nee. Laat me zitten, ja, het hoeft niet zo nodig. Laat me zitten, ja, nee. Laat me zitten, ja, het hoeft DCX. Two Fits, Lama CPI, Casbrotis, Radcapje, Poeder Gruyère, Lama CPI, Blinde Vinken, Liam Boutje, Boterhammenworst, Lama CPI, Pilsje, Wodkaatje Gin, Perkie erbij, ja, best wel zin in joh. imagination has pretty lights. though there's little variation, it nullifies the night from overkill. Day after day, reappear. Man at Work en Overkill. Ja, je kent ze meestal van uh, uh, Land Down Under, maar deze, deze vind ik eigenlijk leuker. Het is eh, speciaal voor alle mensen die niet kunnen slapen. Het is nog maar kwart voor elf, dus als je al naar bed gaat ben je sowieso een loser op zaterdagavond. motherfucker. Goed, tijd had een tijdje geleden al gezegd. Ik ga de nieuwe customs voor je draaien. Belgisch beentje, hip shit. En het nummer heet To Pay. To Pay heet het. Hm. Ook gewoon zeggen. Nieuwe nummer heet To Pay van de customs. En straks eh, de nieuwe Shoes. en Time to Dance. En daarvoor dus uh, nieuwe customs, 2P. Ik vind het een beetje klinken als de editors. En daar is wel niks mee. Niks mis mee, want de editors zijn eigenlijk tamelijk best vet. Um, hey, het is bijna 11 uur, dus dan moet ik heel snel wandwan draaien. Dit is sexy. Ik ben zo sexy. En zeker met mijn shirt uit. Ik sta voor de spiegel. En smeer lotion over mijn buik. Dan gaat de bel, je bent te vroeg. Ik snap dat dat je niet kon wachten. Wij zijn zo sexy. Samen op de bank zo. Jij hebt toch best wel je best gedaan. Met lippenstift en alles. Ik pak een borrelnotje uit de kom. Ik hou hem in Het lijkt echt super slim nu. En Jij denkt wauw, hij is niet alleen maar lekker. Hij denkt ook nog na, hij is alles in één. Dus ik knik langzaam van oké, denk jij wat ik denk dat jij ook denkt. Dat was sexy. Want, want en sexy. Goed, ik heb dus eh, van de week, of van de week, een paar weken terug al met, eh, met mijn goede vriend Pauke nieuwe jingles gemaakt.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 Hoor je dat? Dat, dat riedeltje, dat is Bouke. Fucking awesome. Goed, um, daarmee wil ik dus zeggen dat ik eh, hier gewoon einde brei aan het programma. Ik weet niet wanneer ik de volgende keer ben. Interesseert me ook helemaal geflikker. Komt allemaal vanzelf goed, jongens. fijne avond verder, goed weekend. En tot de volgende knoop. Keizer, nee, nee.